Goedemorgen, welkom bij de zondagmorgen van GoFM. Ik ga je oren verwennen tot een uur of twaalf met prachtige muziek. Vooral het eerste uur eh, in het teken van easy listening om de zondag. Lekker te beginnen, zeker op deze uiterst warme dag. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Want op zo'n dag van vandaag moet je toch niet denken aan heel hard bewegen en swingen. Hm, ik niet. Mooie muziek in de show, onder andere van Albert West. Blijf bij me, blijf bij Go.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 wat een ontspannen muziek, hè, toch? De zondagmorgen bij Go. Hm. Moet ook wel, ik zei het straks al, in verband met de temperaturen houden we onszelf heel rustig. Ook met de muziek dus. Richard Marks en Right Here, Waiting en Albert West met Ginny Come Lately. Kijk even naar de weersverwachtingen van vandaag. Ja, wordt een graad of 32, zal weer 35 graden worden in Westdorpen. En het is uh, zonsterkte 10. Dat betekent dus behoorlijk eh, smeren vandaag. En zeker niet rond een uur of 1, 2, 3 vanmiddag in de zon gaan zitten. Want dan eh, ja, word je gelijk afgebrand. Ga je gewoon in de fik. <laughs> Zo erg is het intussen. en daarom draaien wij vandaag ja, echt verkoelende muziek van onder andere Simply Red. had been. just ain't good enough. Yeah, never, never love can never be enough now. Never be enough. So this real revolution, this good revolution, baby. Where you're not below me anymore. Never, never love will never be enough. Never be enough. Just ain't good enough, yeah. Never, never love de muziek van eh, Atomic Kitten hier in de show Nothing in the World. En Simply Red voor met Never Never Love. Ja, we zitten hier aan de koffie. We hadden beter ijskoffie uh, genomen eerlijk gezegd. Want eh, ja, warme koffie is ook wel yin en yang of zo. Als ik dat goed heb begrepen, begrijp ik nooit zoveel van, van dat Oosterse. Maar goed, ehm, doen dan liever ijskoffie. Is er niet, maar we doen het dan maar met gewone koffie. Maar over ijskoffie gesproken, daar zit bar veel suiker in. En laten we het daar nou eens over gaan hebben over een minuut of acht, negen. Hier in de show met eh, het voedingscentrum, want in heel veel koffie zit eh, heel veel suiker. Tja, en je hoort dat straks allemaal in een gesprek met mijn collega Herman de Bruin. sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again.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 And this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll sitting on a darker of bay, wasting time. Armzanger van eh, de jaren 70 en 80, Barry Manilow. Prachtige composities gemaakt, waaronder deze Mandy. En wat hoorde je ervoor? Oh ja, dus Redding. Ook weer zo'n onvergetelijk nummer. Sitting on the Dock of the Bay. Is natuurlijk vandaag weer nog een goed advies. Want het Scheldewater is lekker cool. En als je dan op zo'n pier zit, dan krijg je dat wel in je gezicht. Je moet wel erg oppassen voor de zon van vandaag. Want die heeft sterkte 10. Dat zei ik een half uur geleden ook al, geloof ik. Maar goed, maakt niet uit. Je kunt maar genoeg gewaarschuwd zijn. Zometeen eh, gaan we praten over koffies. Die eh, bevatten veel suiker. Eh, Herman de Bruin zit er klaar voor. Het komt eraan na daarna een prachtige van Bedhard. I can feel my body breathing. I can feel my heart is moving fast. I am not afraid or lonely. I am not chasing the ghost of the past. I have found a place where hunger meets the edge, and now I'm facing God. I won't dare look into his eyes. I can only hang my head to the ground when I try and open my mouth. There's so many words, but there's no sound. And the angel comes upon me. And the love I feel is a love I've never known. And it's this is better than home. Helaas horen we veel te weinig muziek van haar. Maar ze is natuurlijk geweldig. Bad Heart, vandaar dat hij erin zit in onze show van vandaag. De zondagmorgen van GoFam. Bad Heart en natuurlijk Better Than Home. Tijd voor onze ja, eerste bijdrage. Ja, want dat moeten we ook doen. We houden je op de hoogte van wat er gebeurt in de regio en de wereld. Nou ja, we houden het wat kleiner. We houden het bij de koffie in Nederland. Hier is mijn collega Herman de Bruin. We gaan het over koffie hebben. Koffie met suiker, weliswaar. En dat doe ik met mijn gast Tara Eikenaar. Die is eh, in de uitzending. Ze is eh, redacteur van het Voedingscentrum. media redacteur zelfs. Sociaal redacteur. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Tara, welkom. <laughs> Dankjewel. wel. Eh, wat hebben jullie onderzocht bij koffies? Want eh, koffie zonder suiker, dat bestaat nog steeds. Maar er zijn allerlei soorten waarin eigenlijk te veel suiker zit. Hè? Nou ja, suiker is, het, eh, is niet goed meer, hebben we begrepen. Te veel suiker in ieder geval. Dus vertel, wat eh, is er aan de hand? Ja, de, de, de, zomer staat natuurlijk voor de deur. En wat je ziet is dat dan sommige mensen de koffie soms. Of eh, helemaal inruilen voor ijskoffie. Nou ja, of in ieder geval af en toe kiezen voor, voor een ijskoffie. Mhm. Eh, dus we hebben een aantal van die ijskoffies uit de supermarkt eh, naast de gewone koffies, om het zo maar even te noemen, gezet. Dus de espresso, koffie en de cappuccino. En wat je ziet is dan dat die ijskoffies uit de supermarkt vaak veel suiker bevatten. Mhm. Ehm, en een deel daarvan is melksuiker. Dus dat is van nature aanwezig suiker, maar een groot deel dat is toegevoegd suiker. En dan gaat het in de meeste gevallen om vijf tot zeven eh, suikerklontjes in zo'n kleine verpakking. Dus dat is best veel, ja, precies. <laughs> en dat, dat hoeft niet, want er zijn ook lekkere eh, alternatieven zonder suiker. Natuurlijk de gewone koffie, maar ook bijvoorbeeld een zelfgemaakte ijskoffie. Ja, dan kan je, zelf bepalen, hoeveel, dan kan je zelf bepalen hoeveel suiker er zit. Maar die kant-en-klare koffie die uit de fabriek komen... nou waren we toch bezig met overal minder suiker in te doen? Nou ja, dat, dat, dat hopen we. Dat zou in ieder geval een hele mooie eh, ontwikkeling zijn. Eh, maar wat je ziet is dat hier wel echt heel veel suiker in zit. En dat is gewoon goed om te weten. Dus mhm. Sta je nou voor het schap bijvoorbeeld en eh, wil je toch een ijskoffie mee naar huis nemen? Kan natuurlijk af en toe best. Hè? Zeker als je een gezond voedingspatroon hebt kun je af en toe prima voor een ijskoffie kiezen. Eh, maar als je, ze dan, als je voor het schap staat, trek er dan een paar uh, uit het schap en kijk even achterop. En dan zie je hoeveel, er, hoeveel suiker dat erin zit. Want er zijn ook wel varianten met minder suiker. Eh, en we hebben ook een, een app, de app van het voedingscentrum, die heet de Kies ik Gezond app. Die mhm. kun je gratis downloaden. Daarmee kun je ook producten scannen of je kunt ze even opzoeken. En dan zie je meteen um, wat erin zit. ook hoeveel suiker erin zit. En dan kun je ze ook met elkaar vergelijken. Maar ja, werkt dat zo als klanten in de supermarkt staan en die gaan... Ja, er zijn wel mensen die kijken alles na natuurlijk. Maar de meeste mensen pakken gewoon en die denken, ik zie het thuis wel. <laughs> nou ja, daarvoor is zo'n app dus bijvoorbeeld superhandig. Ja, ja. Ja, ja. en, eh, en het, staat er, ja, het staat achterop de verpakking, dus je kunt het ook goed teruglezen wat erin mhm. zit, gelukkig. En het is een app van het voedingscentrum. Ja, dat klopt. Die eh, kan je dus gebruiken daarvoor. Ehm, ja, was het verrassend voor jullie dat er zoveel suiker in die koffie zit? Nou ja, ik moet zeggen, ik, ik stond er wel eh, weer even van te kijken. Ja, vooral omdat het om zo'n toch wel een best wel een kleine hoeveelheid gaat... waar dan zoveel suiker in zit en je drinkt het ongemerkt gewoon zo snel weg. Mhm. Ehm, dus ja, <laughs> ik, ik vond het zelf toch wel weer verrassend. Op een, eh, op een negatieve manier natuurlijk. Mhm. Maar, het heel... Ja, ja maar eh, als je goed oplet, dan kan je dus wel koffies met minder suiker drinken. Maar dan moet je even goed kijken welke je uit het schap pakt. Ja, en het is ook ideaal dat je het zelf kan maken. Als je eh, koffie eh, mengt met, eh, ja, het ligt vrij voor de hand, maar halfvolle melk of een verrijkte sojadrink en ijsblokjes heb je ook een heerlijke ijskoffie. Daar ben ik zelf erg fan van. Ik weet niet of je er zelf ook van houdt, van ijskoffie. Ja, ik vind het wel eens af en toe lekker als het echt zomer is, maar dat komt er nu aan. Dus het is mooi op tijd dat jullie dat laten, <laughs> meer, laten zien aan de mensen hoe dat in elkaar steekt. En mensen moeten zelf maar reageren daarop en kijken hoe ze dat gaan doen. Maar minder suiker gebruiken is altijd goed, hè? Ja, in, in, in dit geval in ieder geval eh, zeker. Ja, en eh, het is zonde om zoveel suiker binnen te krijgen voor je gezondheid. Dus inderdaad, het is een mooie keuze om te kiezen voor een variant met minder suiker of een zelfgemaakte ijskoffie. Of natuurlijk de gewone eh, warme koffie. Ja, dat kan ook nog in de zomer. Maar als je echt ijskoffie wil gebruiken, neem hem dan uit de supermarkt met wat minder suiker erin of helemaal geen suiker erin. En kijk even met die app van het voedingscentrum hoe dat precies zit. En dan eh, kun je prima een bakje koffie drinken natuurlijk. Hebben jullie nog wat op de website staan over dit onderzoek? Uh, ja, zeker. We hebben een, een, hele pagina daarover en we hebben ook heel veel recepten eh, voor ijskoffie, verschillende soorten. Dus dat hebben we ook op de website staan. En voedingscentrum.nl, dan kom je een hele eind, denk ik. Precies, ja. ja. www.voedingscentrum.nl Ja, zo is dat. Dan kunnen de mensen zelf even kijken hoe ze dat gaan doen. Maar je hebt in ieder geval ons en de eh, consument gewaarschuwd voor te veel suiker. Tara Eikenaar van het Voedingscentrum, dank voor het gesprek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Want dansen gaat mij gauw vervelen. Als ik jou niet in mijn armen hou. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Jij weet dat ik op jou zal wachten. maar leef ik ook nog in jouw gedachten? En ben je mij nog altijd trouw? Ik kan niet verder zonder jou. staat geschreven. Ik ben zo eenzaam zonder... Ach, speciaal voor onze luisteraars in uh, eh, Zelzaten, eh, oost en zo. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Een prachtige van Wil Tura. Ik ben zo eenzaam <laughs> zonder jou van de droevigheid op deze warme morgen. Verder George Michael hier in de show bij GoFam. A Different Corner. Mooi. Ehm, is er wat op de website te bekijken? Ja, er is veel te lezen op onze website. Laatste nieuws. Ik zou er maar eens eh, naartoe surfen op je telefoon of eh, gewoon op je pc je laptop. www www.go-rtv.nl www.go-rtv.nl Daar staat het laatste nieuws uit Zeeuws-Vlaanderen. Dus ben jij nieuwsgierig en wil je weten wat er in de buurt gebeurt? Ga dan naar onze website. Nog een keertje www.go-rtv.nl En straks in het volgende uur haal ik er wel even een punt uit waar ik het heel even met je over ga hebben. Straks dus hier in de show. Stay tuned. En intussen, nou ja, verrassende muziek van uh, Barbara Streisand. Luister mee naar Woman in Love. Dat is wel een stuk vrolijker dan het vorige lied. Daar word je toch helemaal zen van, jongens? Waar of niet? Heerlijk. Wij ontspannen ons hier in de studio bij GoFM. Met dit prachtige nummer van Vanessa Williams. Save the best for last. Nou, we zijn er nog lang niet doorheen hoor. Dus we hebben nog veel meer mooie muziek in de show. Verder Barbara Streisand hoorde je dus met Woman in Love. Eh, oh, het loopt al tegen 11 uur. Wat schiet de tijd op zeg. Ja, terwijl we dus lekkere muziek draaien... Eh, gaat de tijd dus heel snel. Zeker hier in de studio, want we zitten gezellig te kwebbelen over het weer. En wat wij gaan doen vandaag in de tuin. Gaan we er wel in zitten of niet? En hebben we wel factor 50 eh, op de plank staan? Dat dus. Dat soort onderwerpen bespreken wij hier dus midden in het centrum van Terneuzen. En intussen zoeken we ook lekkere muziek voor je uit. Van bijvoorbeeld Eddie Mitchell. marche seul le long des rues où nous allions tous deux avant. À chaque pas, je me souviens comme on s'aimait auparavant. Comment pouvoir t'oublier Il y a toujours un quoi qui me rappelle. Toujours un quoi tu restes la vie de ma vie. Quand l'ombre vient, mon pas m'entraîne, l'on allait danser le soir. Je me revois là, t'embrassant et serrant fort tous mes espoirs. Comment pouvoir tu restes la vie de ma vie. Oh, oh, oh, de ma vie. Oh, oh, oh, Je n'aimerai personne d'autre. Je ne t'oublierai pas pour une autre. Tu restes la vie de ma vie. Zal ik me wagen aan deze Franse titel of toch maar niet? Nou, toch maar niet, want ik ben zeer slecht in Frans ga ik niet doen. Wel, eh, de naam van deze zanger, die hoorde je zojuist ook al, Eddie Michel. Ehm, ik ga even pauzeren, een paar minuutjes. Eh, wat mededelingen en daarna het nieuws met het weer. En dan ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de show. Gaan we weer lekker veel muziek draaien, iets meer tempo. En een reportage van Jeroen van Gent komt er ook aan, want hij is de straat weer op geweest met zijn blauwe microfoon. En vroeg u van alles. En wat dan wel, dat hoor je straks over ongeveer een dik half uur. Tot sluit van dit uur, nou, ook wel heel aardigs. Kelly Clarkson, A Moment Like This. Tot zometeen. crazy when I tell you love has come here and now.